Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ook de Senaat in de VS heeft ingestemd met een voorstel om het ministerie van Justitie te dwingen de Epstein-documenten vrij te geven. Eerder stemde het Huis van Afgevaardigden daar al mee in. Trump heeft al gezegd dat hij zijn handtekening eronder zal zetten. Jeffrey Epstein werd aangeklaagd voor seksueel misbruik en mensenhandel... en overleed in 2019 in zijn cel. Donald Trump heeft altijd ontkend dat hij van het misbruik op de hoogte was. Hij wilde lang niets weten van het openbaar maken van de Epstein-documenten... maar kwam daar deze week van terug. Bij een Israëlische luchtaanval op een Palestijns vluchtelingenkamp in het zuiden van Libanon zijn zeker 13 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten. Volgens het Israëlische leger was het bombardement gericht op Hamas. Bij de aanval werd een gebouw verwoest. Israël zegt dat daar terroristen werden getraind om aanslagen te plegen... maar het land heeft daarvoor geen bewijs geleverd. In het vluchtelingenkamp verblijven ongeveer 60.000 ontheemde Palestijnen. Of er ook burgers zijn gedood bij de aanval in Libanon is onbekend. In het zuiden van Chili zijn vijf terroristen, zijn vijf toeristen omgekomen bij een sneeuwstorm. Volgens de autoriteiten zijn het twee Mexicanen, twee Duitsers en een Brit. Ze waren aan het wandelen in een nationaal park toen ze werden overvallen door het noodweer. Hulpdiensten konden de slachtoffers niet snel genoeg bereiken. Vier andere wandelaars in Chili zouden wel zijn gered. De groepsfase van de Europese WK-kwalificatie zit erop. De laatste vijf directe tickets gaan naar groepswinnaars Zwitserland, Spanje, Oostenrijk, België en ook Schotland. De Schotten wisten thuis van Denemarken te winnen, dat bij een gelijkspel door was geweest. Het was 4-2. Dan het weer. Veel regen vannacht. Vooral aan de kust kan het ook gaan hagelen en onweren bij 1 tot 4 graden.